Mark Visser met het NOS Journaal. In het betalen de totale schade bedroeg volgens de Nederlandse banken 92 miljoen euro. Fraude via internetbankieren steeg van bijna 10 miljoen euro in 2010 naar 35 miljoen euro vorig jaar. En fraude door skimming, waarbij betaalpassen worden gekopieerd, verdubbelde naar bijna 39 miljoen. Klanten die slachtoffer worden van fraudeurs krijgen hun geld terug van de bank. COA-directeur Al Bayrak krijgt geen inzicht in het onderzoeksmateriaal van de commissie Scheltema. De rechtbank in Den Haag heeft haar eis daartoe afgewezen. De commissie Scheltema werkt aan een onderzoeksrapport over de werksfeer bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de rol van Al Bayrak. Ze vindt dat ze alleen commentaar op het rapport kan geven als ze ook de onderliggende gespreksverslagen mag lezen. Maar de rechter staat dat dus niet toe. Al Bayrak gaat in hoger beroep. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is gisteravond een man om het leven gekomen. Hij werd rond 10 uur gisteravond neergeschoten op het Vreelandplein. Volgens lokale media hebben getuigen zes schoten gehoord. De politie gaat vooralsnog niet uit van een liquidatie, omdat de slachtoffer geen bekende is van de politie. De dader is er na de schietpartij lopend vandoor gegaan. De sluis in het Twentekanaal bij Eefde is volledig hersteld. Begin januari viel de sluisdeur naar beneden. Binnenvaartschepen konden de sluis daarna vier weken lang niet gebruiken. Rijkswaterstaat bedacht voor een paar weken een noodoplossing, maar sinds 17 maart was de sluis weer dicht. Omdat er gewerkt werd aan een definitieve reparatie van de deur. Om 6 uur vanochtend konden de eerste binnenvaartschepen er weer doorheen. Het weer, het is zonnig en droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. Het wordt 12 graden op de Wadden en 18 in het zuiden. Morgen weinig verandering. Het wordt dan nog ietsje warmer. Dit was het. De zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen.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 much about the penny need This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.